Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Opstelten voelt er weinig voor om het verheerlijken van geweld apart strafbaar te stellen. Het CDA pleit er vanochtend voor om de wet op dat punt te veranderen. Maar Opstelten voelt niets voor een soort gedachtepolitie. Hij vindt wel dat er hard moet worden opgetreden tegen haatzaaien, oproepen om terrorisme te steunen of antisemitische uitlatingen. Burgemeesters van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het plan om tol te heffen op alle Duitse wegen. Ze roepen de Duitse minister van Verkeer Dobrindt op om het plan niet uit te voeren. Dobrindt wil dat automobilisten vanaf 2016 op alle wegen tol gaan betalen. De burgemeesters vrezen grote problemen voor onder meer de arbeidsmarkt, het toerisme en de samenwerking tussen ziekenhuizen en scholen. De tol moet zo'n 625 miljoen euro opbrengen voor de Duitse schatkist. Premier Rutte en minister Schulz van Verkeer spraken zich al eerder uit tegen het Duitse tolplan. De IS-strijders die de Amerikaanse journalist James Foley hebben onthoofd... eisten vorig jaar 100 miljoen euro voor zijn vrijlating. Dat heeft persbureau AP gehoord van een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris. De familie van Foley zou daarover een aantal e-mails hebben gekregen. Afgelopen dinsdag zetten de IS-strijders een filmpje online... waarin James Foley wordt onthoofd. Amerikaanse elitetroepen zouden onlangs nog hebben geprobeerd... Foley en andere gijzelaars uit handen van IS te redden. In de play-offs van de Europa League komen vanavond vier Nederlandse clubs in actie. In Azerbeidzjan heeft FC Twente inmiddels tegen FK Karabach gespeeld. Daar bleef het 0-0. De andere drie wedstrijden zijn PSV tegen Shakhtar Soligorsk in Wit-Rusland. Zoja Lugansk in Oekraïne tegen Feyenoord. En Pek Zwolle in Tsjechië tegen Sparta Praag. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht in het noordwesten regen. Elder droog met minima rond 8 graden. Morgen overdag breidt de regen zich uit en wordt het hooguit 16 graden.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 En dat nummer dat heette Night and Day is van het album wat hij vorig jaar heeft uitgebracht. The Lights of Home. En daar heeft Rupert toch redelijk wat, wat aandacht mee weten te vestigen. presenteerde vorig jaar in maart zijn eh, cd of album, hoe je het maar noemen wilt, in de Echo in Utrecht. Nou, dat zal binnenkort ook eh, gebeuren voor een andere band. Eh, Astrid, die bezig is, die zal dat ook geloof ik gaan doen. Ook in de Echo. Dus dat, dat wordt nog wat. welkom bij deze Alternative FM. Het is 21 augustus vandaag. En we hebben alleen weer een stapel muziek liggen die we een beetje gaan draaien. En dat gaan we dan ook doen. En het is ook een beetje een bescheiden eh, avond, moet ik er ook bij zeggen. Terwijl ik gewoon lekker een bakje koffie aangereikt krijg. Vind ik altijd wel fijn, natuurlijk. Met suiker en melk. Ja, dat is, <laughs> dat is nog eens apart. Dat, uh, dat merk ik niet. Ja, eh, ja. Ik weet wel wat jij drinkt, hoor. Ja, ja, ik vind het ook altijd heel fijn als, als je dat toch nog even gauw even ritselt, Marcus van Dam. Welkom in de show. Ja. Ja, we zijn nog steeds met hang- en sluitwerk bezig. Dus, ja, weer een rustige dag. Ja, dat maakt niet uit. We zijn wel met eh, dingen bezig. Eh, sowieso. weer eh, ja, wat wij schuiven. Ik ja, live. <laughs> Ja, nou, laten we dan nou maar eerst kijken. Het wordt onrustig. <laughs> nou, laten we eerst nog maar eens even kijken of we, of we nog gewoon de dingen nog moeten doen die we nog moeten doen. Dus het zijn Ik word hier onrustig van. Ja, ja, ja, <laughs> Nou, we hebben, tot, en met, uh, tot en met juli hebben we toch behoorlijk wat, wat in de studio gehad. het is, ah. Dus ja. Het moet wel door blijven. Ja, oké. Nou, eh, wat binnenkort gaat eh, komen is eh, de Grote Prijs van Nederland. Dus ook dat is iets waar wij eens eventjes ons oogje op laten vallen. Maar er zitten inderdaad, zoals zoveel hier in Nederland, toch wat onzekerheden. Want, ah, zal ik dan toch even een stukje privé vertellen? Ja, voor, voor degenen die dan toch niet geïnteresseerd is, die kunnen dat beter dan nu even de radio uitzetten. Maar ik zeg het toch, morgen heb ik even een uh, detacheringsgesprekje of een intakegesprekje met een detacheringsbedrijf. Het zou allemaal kunnen dat Jaapie Koper voor een paar maanden weer ergens eh, aan die arbeid eh, is. Dat doet hij nu ook wel hoor, daar niet van. Maar dan is het ook echt gaan met die bananen eh, wat dat er gaat. Dus het kan zomaar... Maar dat eh, heb je nog nooit tegengehouden om eens een beetje bij eh, de grote prijs of de Rob wordt te Dat ben ik met je eens, maar het, het, het, het kan... Het kan er is altijd wat te regelen. Er is altijd wel wat te regelen. Dan nou, laten we dat maar voorlopig dan maar eventjes zo houden. We gaan even weer even wat uit de toverdoos halen. Trouwens, over de Rob gesproken. daar kan je ook binnenkort alweer gaan inschrijven. Ik geloof het wel, ja. Want november... zoiets voorbij ja, in, november, in november, in november is het dan weer zover. Dan zal eh, de, de aftrap worden verricht voor het laatste jaar. Dat weet ik dan weer wel. Want eh, het jaar daarop eh, gaat het, gaat het anders. wordt er opzet anders. Het wordt meer een bandcoachingsverhaal. Ja, dat weet ik dan. Dus het is, het jubileumjaar is, het, is gelijk ook het laatste jaar dat de wedstrijd wordt afgewerkt. Dus dan weet je eh, dat. Ja, nou, kunnen we uiteindelijk gaan uitzenden en eh, krijgen we dit soort dingen. Ja, nou, Dus, als het goed is, zal dat waarschijnlijk ook die kant al wel opgaan. Maak het dan wel weer het kundig. Dus het, het, het, het, zou zomaar kunnen dat er dan, dan een soort bandcoachingsverhaal gaat worden. En dan worden er gewoon bands klaargestoomd voor het grotere werk. Voor bijvoorbeeld de Grote Prijs van Nederland of als je een singer-songwriter eh, bent... dat je dan bijvoorbeeld eh, bij Giel Belen ineens eh, bij de beste singer-songwriter terecht zou kunnen komen. Zoiets. Maar goed, daar ga ik niet al te veel over uitweiden. we gaan weer eens even kijken wat... dit was een koffer. We hebben hem al een paar keer gedraaid. Het hebben is Cut Underscore. En dat, dat nummer dat heet Papa Ute. Tell me where did he come from? Then I know go. Mama says, look really hard, then you always find what you lost. She says, he's never far. He goes out and works hard. Mama says, working is good. No ungodly company, true. Untrue. never you believe no more. One day, all oh, will be papa. One day I will walk out the door. Of a need van uh, eh, Dandelion. En als het eh, goed is eh, gaan we proberen ze ook naar de studio te lokken. Had al een, een berichtje gestuurd in de richting van de frontman van, van deze band, Paul Bond. Maar kreeg er even amper asem op. Dus wat doe je dan? Ja, dan stuur je gewoon een mailtje naar, de, naar het management. En die zeggen van, nou, oh, daar zullen we wel eens even achteraan gaan. Dus het, <laughs> ik hoop dat het er een beetje van gaat komen kan je in ieder geval vertellen dat uh, Dandelion niet de enige is uit die eh, King Forward eh, stal. want ook Alaska is bezig met de twee, het tweede album alweer. De opvolger van Actors and Liars. En wat ik ervan begrepen heb, zou het ook wel eens een heel mooi album kunnen worden. Dus er is weer het een en ander uitvallend om wat, wat deze kant op gaat komen. En... Ja, sowieso is het eh, denk ik de bedoeling dat Dan Line dan wat live eh, gaat spelen. En of Alaska dat gaat doen, dat moeten we nog even afwachten. Je weet nooit. Ja, zeg maar. Ja, Ik hoor live, ik hoor live, dus ik... ik ja, het, het, is, eh, maar het zijn wel twee, ja, twee Volendamse ex, maar dat, dat, moet, dat mag toch wel... Maakt het niet minder live, hoor. Nee, het maakt het zeker niet minder live. Ehm, ik, we hadden het net over, een, over, het, over de racers komend, niet komend weekend, maar eh, volgend weekend hebben we de historische Grand Prix eh, Formule 1 hier op het eh, circuit van Zandvoort. Allerlei diverse klasses. En een maand later, ja, als konijn uit de hooghoed... kwam toch ook weer even goed nieuws uit Duitsland. Omdat ze in China uh, niet een stratencircuit uh, voor elkaar wisten te krijgen. Toen kwam de ITR, de organisatoren van de DTM... Bij Erik Weijers en Edwin Simmel. Kunnen jullie nog een DTM-wedstrijd organiseren? Nou, zeggen die twee, eh, daar zeggen wij geen nee tegen. Maar dan willen we wel dat we nog eventjes eh, voor de komende jaren de boel hebben vastgelegd. Uh. Dus, als het goed is, gaat ook in 2015 en 2016 een DTM-race op het eh, circuit plaatsvinden. Eh, deze was eh, kort dag, dus daar zit geen bijprogramma bij. Maar volgend jaar zitten daar gewoon weer de Porsche Carrera Cup, de Sirocco Cup en de Formule 3 bij. Dus dat... We kunnen we los op worden. Ja, en over DTM gesproken... Marcus, Jij hebt een DTM-weekend gehad. Tenminste, jullie eigen DTM-weekend. Dat is een met, nou ja, een zootje, met een MR2, geloof ik, op pad, hè? Of niet? Ja, tien wagens op naar de Nürburgring. Nou, is dat een beetje een apart clubje? In MR, 2 Het begint een beetje schaars te worden. Want we waren weliswaar met 10 auto's. Maar er waren maar 5 MR2's. De rest was Mazda oh. en Honda. Oh. Uh, zijn dat eh, vreemde eenden in de bijt, eh, of niet? Ja, het begint toch een beetje een <laughs> uitstervend ras te worden, denk wat, ik. Met die MR2's, of niet? Ja, die MR2's. Ah. Dat is toch wat minder. Ja, dat zijn... Overigens, oh, voor de mensen die het eh, willen weten... de MR2 is een, een versie van Toyota. Ja. Eh, hebben we ze allemaal eh, genoemd. Mazda, Honda Toyota. en Toyota. Nou, hoeft eh, het commissariaat van de media ook kwam niet ook moeilijk te voorbij, maar... Ja, maar ik, ik, ik heb ook begrepen dat, dat die hele club ergens in de, de buurt van de Noerburgring ging, weet ik veel wat. Ja, vanuit Maastricht richting Nürburgring en, en weer terug. Ja. Door alle kronkelwegen die liggen bij Aanno. Ja, dat is die kant uit, ja. ja dat, eh, het is eh, een beetje het voorportaal eigenlijk van het, eh, van het Eifelgebied. want dat strekt zich ver uit. En de Noerburgering, zijn jullie ook de roemruchte Noordslijven op geweest of niet? Nee, ik ben er niet op geweest. Nee? Collega's wel, eh, maar ik heb eh, nog even gedacht van... ik ben nu eindelijk een keer in het buitenland. Mijn auto doet het nog. <laughs> Ik, ja, want, ik heb eh, daar niet zoveel succes mee. Dus- nee, er zijn verhalen bekend voor de mensen thuis. Dan pushen. die, die hebben op een gegeven moment... is er een verhaal bekend. Marcus ging ook een keer met de MR2 op stap richting Duitsland. En toen was er van alles en nog wat aan de hand. Geloof geloof dat je ergens bij de vangrail hebt gestaan. ja, een paar uur lang. Toen, kon ik mijn motor vervangen. Ja, ja. <laughs> dat, was, was niet zo... Dat was niet zo'n succes. Nee. En een keer later had ik problemen met de accu. Was ook niet zo'n succes. Ja. Toen ben ik nog een keer met een BMW geweest. en een klapband gehad. Was ook niet zo'n succes. Jij hebt wat met, eh, met, eh, met naar Duitsland heen en weer gaan. maar dit keer ging het goed, hè? <laughs> dit keer is het goed gegaan. <laughs> Ik ben heel weer teruggekomen. ja, <laughs> nou, eh, dat, dat merken we dus. want ja, we zullen hem in de toekomst nog hard nodig hebben. Met, als we weer live... live doen, hè? Ja, nou, als we live hebben, dan moeten we weer toch erbij chop, chop. hebben. Chop, chop. ja, Nou, over Volendam gesproken. ik zei het al. de, heren van Dandelion en Alaska, die komen dus sowieso een dandelion. Maar Alaska, dat, eh, dat, dat gaan we nog ook eh, proberen even te, te ritselen natuurlijk. Maar als ik het over eh, natuurlijk Volendam heb... dan heb ik het ook over deze man... en dat is nou net niet de, de plaat die ik moet hebben, want ik moet deze hebben. want dit is de vooruitgeschoven plaat van het album Another Glorious Battle for the Kingdom. Hier is Kees Mayfield met Close Enough. You never Ja, Mirjam West. Ook eh, zij was eh, ooit hier eh, te gast geweest om het een en ander te vertellen over het album wat ze gemaakt heeft. dat album dat heet <clears throat> de to Tomorrow One. Ja, ja, zo staat het erop. Zeg ik het goed? kan het haast ook niet lezen. Het is, <laughs> het is echt heel erg. Ik eh, geloof dat ik ook weer uh, zo langzamerhand tegen Uh, Word je een beetje kippig? Eh, from now on heet Ja, ja het, ook bij mij gaan, de jaren toch een beetje tellen. Te merken? Over dik anderhalve maand wordt deze jongen ook 48. Dus het schiet al aardig op. Moet ik erbij zijn. Dus denken de mensen... Zo, wat klinkt hij nog jong. Maar de jaren tellen inmiddels wel, ja. Dus. Ja, dan kom je in de club van de ouderen. Ja, eh, het is altijd heel erg leuk. Eh, tegenwoordig eh, geniet ik iets meer van het vrije leven. Maar moet ik me ook nuttig maken voor allerlei andere mensen. Dat doe ik graag overigens. en een van die vaste onderdelen is dan bijvoorbeeld om 9 uur s ochtends... ergens op een, op een kerkplein zitten met, met een paar vaste lieden. En dan wordt eh, gewoon het wereldnieuws even besproken aan de hand van één simpele eh, ochtendkrant met chocoladeletters. Die op 10 oktober overgaat als laatste krant naar eh, Tabloid. Nou, dan weten de meeste mensen wat ik bedoel. Hè? De krant van Wakker Nederland. Oftewel... Sorry, ik lees die grote dingen echt De, de Televaag. Ah. <laughs> ja. En daar heb ik geen reclame gemaakt, maar weet iedereen toch eh, waar, waar, ik het over heb. Nou, eh, en dan wordt er eh, het, het, het, nieuws opgemaakt. Zo werkt dat. Nou, twee nummers achter elkaar. Case Mayfield hoorden we net met Another Glorious Battle from the Kingdom. Niet het titelnummer, maar Close Enough. En daarachter hoorde je, en die hoorde je zojuist... dat was dus van het album From Now On van William West. En dat nummer dat heette Dear God. En eerlijk gezegd, als we kijken in de wereld van vandaag... dan zou je ook denken van... Ja, alles wordt eh, tegenwoordig op het eh, geloof eh, geschoven. En er worden gewoon mensen in de wereld in naam van God gewoon ja, aan de andere kant van de wereld geholpen. En dat heet dan religie. Ik denk er het zijn ervan, maar als, als ik dat liedje dan er, daarnaast zet van Mirjam West... ja, dan kan je er toch ook inderdaad wel bij nadenken hoe dat dan in elkaar steekt. En daar is denk ik dit liedje ook wel voor een deel op gebaseerd. Goed, eh, we hebben natuurlijk eh, ook eh, nog andere dingen gehad net. bijvoorbeeld Dandelion en Cut Underscore met Papa Ute en Fox of Hayes. dat verhaal van Cut Underscore, dat, dat is, een, ja, is een aardig verhaal. ze hebben op een gegeven moment besloten om een, om een nummer te coveren. Ze hebben daardoor, omdat ze dat in de freaknachten bij 3FM deden... hebben ze ineens een, een hoop aanhang gekregen. Het nummer is ook, de cover is ook echt geslaagd. Ik, want anders draaien we hem ook niet. Eh, normaal gesproken eh, doen we dat niet. Eh, ze hebben ook een eigen nummer gemaakt hoor. En er komt ook eigen materiaal aan. Ze zijn bezig met een EP. En ja, het, ik vind deze cover vind ik eerlijk gezegd ja, ik geloof het of niet. <laughs> Ik vind hem nog beter als het origineel van Stromae. Dus en dat is eh, denk ik voor eh, de de fans toch eh, ja, een beetje pijnlijk als ik dat moet zeggen. Maar goed, er zit meer elektronica in. En ik ben nou eenmaal gecharmeerd van elektronica. Dus dat is de reden waarom ik hem dan zo prettig gehoord vind klinken. Fox of Haze is eh, de opvolger, of eh, ja, eigenlijk eh, van We Almost Asleep. Uh, dat is het, het, nummer waar ze eigenlijk een beetje... of Almost Asleep, zo heet het nummer eigenlijk. dat van Dandelion, daar zijn ze nu mee bezig. En Dandelion zal, denk ik, tussen nu en twee jaar toch ook met een echt album gaan komen. Geld eh, trouwens ook eh, voor een plaatsgenoten. Alaska zei het al. Eh, ze zijn bezig Alaska dan met ook nieuw materiaal te maken. Nou, dan weet je dat ook weer hoe dat, hoe dat in elkaar steekt. Nu weer tijd voor gewoon weer even een beetje... Ja, echt radioplaatjes plaatjes eigenlijk. Close-up, ze zijn, hebben een tijdje terug hebben ze een crowdfundingsactie op poten gezet... om geld in te zamelen voor hun EP, de derde alweer. Eh, ze hebben er al twee eh, achter hun naam staan. Eh, dat, dat laatste EP'tje dateert alweer van 2013 of 2012. Daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar dat nummer, dat, of dat EP heet I Am October. Daar kwam dit nummer vanaf. En dat nummer dat heet Cold War Affair. I was born in the last boy and I was told to night. I listen to the radio and know that it's alright. Cause we just wanna hear the songs that will never get to be on any other radio station. And that's why they're alright with me. And that's why I'm waiting, waiting out on ZFM. En mee was dat met het nummer Mother Bird. Overigens is eh, de videoclip eh, hier in de buurt opgenomen, in de Kennemerduinen. Dacht eh, in het gebied, zeg maar, achter de Koevlak. Die kant uit. Dus de grofweg tussen IJmuiden en de zeeweg, de Zandvoortse zeeweg in. Daar heeft, het, heeft die clip even ja, min of meer het levenslicht gezien. Uh, Model dus. Eh, daarvoor had ik ook nog iets, eh, maar dan ben ik alweer uh, vergeten van wat dat is. Ja, ja dat krijg je natuurlijk. Hè. Als je een, een, een, leeftijd bereikt, dan zit dat allemaal niet helemaal meer in de grijze massa. Ik ben het, <laughs> ben gewoon kwijt wat, wat dat gaat. zeg we kijken, misschien. dat ik, want ik heb iets gepost net op, op het welbekende Facebook. En dan zou je toch moeten verwachten van ben ik toch op een gegeven moment... Eh, nee, nou staat er niet. Nou, dan houdt het op. Eh, ga ik gewoon eh, verder met, met iets anders te draaien. Vind ik ook wel leuk. dit stond vorige week, toen ik hier binnenkwam. Zat het ineens in de non-stop systeem. maar ja, het is ook wel een nummer waarvan ik denk... ja, dat hoort zeker wel thuis in een, in, op een radiozender. en ik ben nou al geneigd te zeggen... het zou wel eens zo op een landelijke zender kunnen. Zo goed zit het in elkaar. Maar ja, ik ben misschien een klein beetje bevooroordeeld. De winnaars van eh, de Grote Prijs van Nederland in 2009 bij de categorie van de bands. Ik ben over de Cosmic Carnival uit eh, Rotterdam. En eh, dit kwam van het tweede album af. af. De nummer heet All in All. big metropolis. I do what I should do as a citizen amongst the populace. How else these rocks gonna lift from the second floor of this pyramid up? Isn't it obvious that we're captive in the prison of capitalism? Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top, they beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking. But yet and still, I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well, let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? That's all for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round. So now. The New Me, zo heet het eh, album van uh, En achter Niche, daar zit uh, Sietske Heun uh, schuil. Die houdt zich daar schuil achter. Maar dit, dit blijft voor, mij toch veruit het, het beste werk wat ze erop heeft staan. Maar dan heb ik het even niet over zo'n writer technisch, maar meer over het muzikale aspect eh, wat, eh, wat hier eh, heel duidelijk naar voren komt. De Nervous Breakdown samen met een Orthodox. En daarvoor all in all... en net als Nies komen ook zij uit Rotterdam. De Cosmic Carnival. En uh, ze hebben al de nodige dingen al voor elkaar weten te krijgen. Ze hebben meegedaan, geloof ik, in, in Thailand aan de, de Battle of the, the, the Bands. en daar is een Engelse band dan als winnaar uitgekomen. En zij hebben eigenlijk alleen maar voor de leukheid een beetje meegedaan. Dus nou ja, leukigheid. Ze hebben een gooi eh, gedaan voor, eh, voor de titel, om het allemaal zo te zeggen. Dus dat moet ik er dan wel bij zeggen. En ineens zit ik op eh, Facebook en dan zit ik een beetje rond te kijken, rond te koekeloeren. En dan denk ik, hé, hey, dan kom ik weer eens wat tegen. En dan heb ik even net op YouTube iets af zitten luisteren. ik denk, verrek, het is nog best nog wel leuk. hij noemt zich Liedjesbakker uit Amsterdam. Ik heb het over Lucas Blom. Nou, ik ben toch al zeer gecharmeerd over dit nummer. En dat heeft hij dus eigenlijk online gezet op eh, YouTube. Een, eh, een clip. Six Strings. Luister en oordeel zelf. what they say. They might tell you to take it easy, baby, or how to make it through the day. They get high to make you feel good. They get lower than the ground. They got lots of different meanings all hidden in the sound. And it sounds like this. Now the first one shouts emotion, the second's a solid A, The third string makes a drop as the fourth just bends its way. weight. Nowhere the fifth might let you down, the sixth will take its place and they go do do do do do do do do. It's my six string wooden anatomy. can crush a table. One word can set a mood. Science can enlighten. And silence can do good. But babe, what I'm trying to tell you, here's what I'm trying to say. Cause anytime I need to speak my mind, I got six strings coming your way. And here's what they say now the first one shouts emotion, the second's a solid eight. The third train makes a drop as the fourth just bends away. Fifth might let you down, the sixth will take its place and then go do do do do do do do do big string would anatomy. Oh yeah. It's my six strings. My six string wooden anatomy. Brick was dat eventjes nog zo even vlak voor het einde van, eh, van dit uur eh, bij Alternative FM. En dan heb ik er nog één klaar eh, staan klaarstaan en ik ga eventjes gokken. Maar gokken dat moet je eigenlijk nooit doen. Dat moet je in een casino doen. En dan nog ben je altijd afhankelijk van of het nog resultaat oplevert ook. maar dat is Halfway Station wat ik nog, nog heb staan. Maar ik wil dan toch nog even weten hoeveel tijd heb ik eh, eerlijk gezegd dan nog om eh, dit eh, hele fijne nummer nog eventjes gauw te draaien. Dat, dat nummer dat is van het, ja, een van de albums die ze hebben gemaakt nog kom ik nog aardig in mee weg. dat, dat hebben ze uitgebracht in 2020. 11 of 2012, daar wil ik even vanaf zijn. Maar dat eh, was het, eh, destijds het derde album, Halfway Station, met Moonshine. Eh, daar hebben ze op een gegeven moment een nummer naar voren geschoven. En dat nummer dat heette Alina. Daar hebben ze op, op YouTube hebben ze daar toch nog wel aardig wat, wat bekijks mee getrokken. En dus zullen we dat even tot aan het nieuws van 9 uur laten horen. En daarna dan hebben we natuurlijk nog een vol uur. En dat wordt ietsje, ietsje pittiger eerlijk gezegd. Misschien nog wel even wat, wat, wat, zeggen wat de vaart erin. Ja, de vaart eh, erin. Dat, eh, dat zullen we dan ook uh, zeker doen. hoewel dit, dit nummer Alina van de Halfway Station toch ook wel iets duisters heeft.